12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse premier Conte gaat naar het gebied op Sicilië... dat is getroffen door noodweer. Op het eiland vielen dit weekend 10 doden. In een huis bij Palermo kwamen negen mensen om het leven... toen ze werden verrast door het opkomende water. Op een andere plek op het eiland viel één dode... toen een auto door het water werd meegesleurd. Het dodental door noodweer in Italië staat nu op 25... en op Sicilië is het ook vandaag opnieuw slecht weer. In Breda is vannacht een man doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 23 uit Dordrecht. Hij zou zijn neergestoken bij een ruzie op straat in de buurt van het centrum. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. De politie heeft een 36-jarige man uit Breda aangehouden als verdachte. In de Amerikaanse staat Texas heeft een recordaantal mensen vroegtijdig gestemd... voor de tussentijdse congresverkiezingen. Het aantal vroege stemmers ligt op ruim 4,5 miljoen. Ook in andere staten ligt de opkomst veel hoger dan bij de vorige verkiezingen. Het is in een aantal staten mogelijk om al voor de officiële verkiezingsdag te stemmen. Dat kan bij speciale stembureaus en via de post. De meeste kinderen die gewond raakten bij een ongeluk op een kermis in Engeland zijn weer thuis. Het ging gisteravond mis in de plaats Woking, ten zuidoosten van Londen. Tientallen kinderen stonden op een opblaasbare glijbaan. Acht van hen vielen meters naar beneden. De hulpdiensten rukten massaal uit en de kermis werd ontruimd. Eén van de acht kinderen ligt nog in het ziekenhuis, de anderen zijn weer thuis. 32.000 mensen bezochten afgelopen nacht de Amsterdamse Museumnacht. Die is vooral bedoeld om jongeren naar musea te trekken. Volgens een woordvoerder van de organisatie is dat gelukt. Bijna een derde van de bezoekers is jonger dan 25. Het weer, veel zon, al is er in het oosten meer kans op bewolking.